Het gebeurde op allerlei manieren, van ongewenste aanrakingen en verkrachtingen tot scheldpartijen en vernedering. Dat gaat dus niet alleen, raakt niet alleen de, eh, de turnsport, dat is intensief onderzoek naar gedaan. Dat raakt zeker ook de danssport, die door bijna alle woordvoerders, denk alle woordvoerders genoemd is. Maar ook andere Ehm, takken van sport, dan gaat het breed om de sportcultuur. En daarom moet er volgens hem dus voor de hele sportwereld een onderzoek komen. In Berg op Zoom is een man van 55 omgekomen na een schietpartij. Hij werd gisteravond voor de deur van een theehuis onder vuur genomen. En vandaag is hij aan zijn verwondingen overleden. Er is een man van 29 opgepakt. Volgens de politie was het mogelijk een drugsruzie. In Hoensbroek in Limburg zijn gisteravond twee jongeren aangehouden omdat ze nepwapens bij zich hadden. Volgens de politie leken ze wel super echt. Tweetal zei dat ze de wapens hadden gewonnen op de kermis in Heerlen. Dat kan nu niet meer. De eigenaar van de kermistent heeft de nepgeweren uit zijn kraam gehaald. Een man die schrijfster Lalek Ghul bedreigde heeft zeven maanden jeugdgevangenis gekregen. Lalek Hul kwam eerder dit jaar met een boek waarin ze het heeft over haar strenge islamitische opvoeding en hoe ze daar nu afstand van neemt. Dat kwam haar op veel kritiek en bedreigingen te staan, vertelde ze eerder bij Op1. Er staat meestal iets als ik weet waar je woont, je adres is gelekt, je gaat eindigen als Peter. Ga maar alvast je graf zoeken, kijk maar over je schouder heen. De man van 19 die er nu voor is veroordeeld... heeft volgens de rechter nogal wat persoonlijkheidsstoornissen. En daar moet hij zich ook voor laten behandelen. Het weer. Af en toe zon, heel misschien een klein buitje en een graad of 13. Morgen zijn er veel wolken, maar het is wel iets warmer. 14 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Diemen is flink wat vertraging bij knooppunt Holendrecht door een kapotte vrachtwagen. Daar staat file vanaf Bad Hoeverdorp, 10 kilometer met een half uur oponthoud.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 Er komt een onafhankelijk onderzoek naar misstanden in de topsport. Dat heeft demissionair staatssecretaris Blokhuis toegezegd aan de Tweede Kamer. Het coronarisiconiveau is in heel Nederland zorgelijk. Dat is het op 1 na hoogste niveau. In de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld ruim 2800 positieve tests per dag geregistreerd. 62% meer dan de week daarvoor. Ook de ziekenhuisopnames stijgen. Er liggen nu 524 mensen met corona in het ziekenhuis. 12 meer dan gisteren. 137 patiënten liggen op de intensive care. Het weer, het is bewolkt, af en toe zon met soms een lichte bui.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 planet Earth in an opera house, but I'm a lion and I ain't scared of no mouse. Whoa. ZFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal. Ieder en weer. ZFM it's been real, but the thrill is gone. Mm.